9 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Het Nederlandse bergingsbedrijf Mammoet heeft een Iraakse parlementariër mogelijk smeergeld betaald. Volgens NRC blijkt dat uit een interne memo bij het moederbedrijf SHV. Mammoet kreeg sinds 2014 niet meer betaald voor de berging van een olietanker. Door een parlementariër maandelijks 8000 dollar te betalen... hoopte het bedrijf dat de zaak onder de aandacht zou worden gebracht... van de Iraakse minister van Olie. Tientallen apothekers in Nederland verkopen medicijnen... bestemd voor Nederlandse patiënten aan het buitenland. Dat meldt Trouw. Volgens de krant kunnen de apothekers daarvoor meer geld verkopen. De inspectie krijgt die signalen ook... maar heeft geen aanwijzingen dat het op grote schaal gebeurt. Verzekeraar VGZ wil een onafhankelijk onderzoek... naar deze verborgen handel. Omdat het kan bijdragen aan het groeiende medicijntekort in Nederland. De tekorten zouden het gevolg kunnen zijn... van de lage medicijnprijzen in Nederland... Ook internationale fabrikanten krijgen in andere landen meer betaald voor medicijnen. Dat zoekmachine Bing van Microsoft in China onbereikbaar was... was niet het gevolg van een blokkade, maar van een technische fout. Dat melden internationale persbureaus op basis van bronnen bij het bedrijf. Bing was in China een paar dagen onbereikbaar. Woensdag kregen gebruikers een foutmelding op hun scherm als ze Bing wilden openen. Sinds vrijdag is de Chinese versie van Bing weer bereikbaar. Oud-Tweede Kamervoorzitter Dick Dolman is overleden. Dolman was volksvertegenwoordiger namens de PvdA. Hij kwam in 1970 in de Tweede Kamer. En van 1979 tot 1989 was hij Kamervoorzitter. Daarna was hij tot 2005 lid van de Raad van State. Dolman werd door de andere partijen geprezen voor zijn bekwaamheid. Hij stond bekend als streng maar rechtvaardig. Dick Dolman was 83 jaar. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. Vanmiddag kan de zon even schijnen, maar later vanmiddag volgen weer buien... soms met natte sneeuw of hagel. Het wordt vandaag een graad of vijf.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 Ook een half uur vertraging op de A2 naar Amsterdam tussen Maars en Knoop het Holendrecht 17 kilometer. En op de A4 richting Amsterdam tussen de knooppunten De Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer, ook een half uur vertraging. Aan de andere kant van de stad op de A8 vanuit Zaandam staat voor het knooppunt Zaandam 3 kilometer en dat kost je 20 minuten extra heeft allemaal te maken met ongelukken op eh, de ringweg, de A10. Daar staat ook nog wel file, maar in alle gevallen is de weg daar weer vrij.